Dit is door negens met het NOS-journaal. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zijn boos over de berichten dat Volkert van der Graaf... moedwillig de voorwaarden voor zijn vrijlating zou schenden. Ze willen uitleg van staatssecretaris Dijkhoff. Brandpunt Reporter meldde gisteren dat de moordenaar van Pim Fortuyn... tegen de afspraken in contact heeft gezocht met de pers. Ook zou hij zijn reïntegratie in de samenleving frustreren... en niet samenwerken met de reclassering. De PVV wil een debat met Dijkhoff. Regeringspartij VVD wil graag in het vragenuurtje meer duiding van de staatssecretaris. De jongen die zich vrijdag in een talis op station Rotterdam Centraal verschanste... is geen verdachte meer in deze zaak. Hij is overgedragen aan de Vreemdelingendienst. Vrijdag werd uit voorzorg een groot deel van het Rotterdamse station afgezet. De jongen had geen legitimatie op zak en is volgens het OM onder negen verschillende nationaliteiten bekend in diverse Europese landen. Het OM vermoedt dat de jongen een Tunesiër is die al jaren rondzwerft in West-Europese landen. De man die zaterdagavond werd doodgeschoten op een carpoolplaats langs de A12 is een man van 37 uit Almere. Het is nog niet duidelijk of het om een criminele afrekening gaat. De man zat in een witte Fiat op de carpoolplaats bij De Meern. De auto werd doorzeefd met kogels. Ooggetuigen melden dat de dader in een klaarstaande Mercedes is gestapt... die in de richting van de A12 is weggereden. In Duitsland moet een vrouw van 91 voor de rechter komen voor haar rol in de jodenvernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze is aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de moord op zeker 260.000 joden. De vrouw werkte als radiotelegrafist voor de SS-kampleiding in het vernietigingskamp Auschwitz. Door haar werk was ze medeschuldig aan het systematisch vermoorden van weggevoerde joden, zegt de openbaar aanklager. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanavond en vannacht volgt regen. Morgen in het zuiden bewolkt en buien. In het noorden ook af en toe zon. Het wordt iets frisser dan vandaag, 16 graden. Dit was het NOS Journal.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 Ook hier is de rechterreis ook afgesloten. Door de file op de A4 loopt het vast op de A10 bij Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag voor het knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 5.